net wel met het NOS-journaal. In Tripoli wordt zwaar gevochten rond een tiental gebouwen waar aanhangers van kolonel Gaddafi zich hebben verschanst. Volgens het persbureau EP belagen zo'n duizend opstandelingen de gebouwen niet ver van het voormalige hoofdkwartier van Gaddafi. Er gaan geruchten dat in een van de panden een zoon van Gaddafi zit, maar dat is niet bevestigd. Bij de verovering van Tripoli hebben de opstandelingen grote voorraden voedsel en medicijnen gevonden. Libië kan daarmee maanden vooruit, zegt voorzitter Jalil van de Nationale Overgangsraad. De tekorten die het afgelopen half jaar in een groot deel van Libië waren ontstaan, zijn daarmee volgens hem verleden tijd. Nederlanders zijn het ondernemendste volk van de Europese Unie. Ruim 7% van de Nederlanders heeft drie jaar of korter een eigen bedrijf of is bezig er eentje op te zetten. Dat blijkt uit een jaarlijks wereldwijd onderzoek naar ondernemerschap. Op de lijst staat Nederland vijfde, net achter de Verenigde Staten. Tien jaar geleden stond Nederland veel lager, toen was maar zo'n 5% van de Nederlanders startend ondernemer. Volgens minister Verhagen heeft zich de afgelopen jaren in Nederland een stille ondernemerschapsrevolutie voltrokken. en zegt er wel bij dat er nog een wereld te winnen is. In België hebben zeker 5000 mensen de doden herdacht die vielen bij het noodweer op Pukkelpop. Op een plein in de stad Hasselt werd een minuut stilte in acht genomen. De burgemeester hield een toespraak en er waren akoestische optredens van Belgische bands die vorige week op Pukkelpop stonden. Door het noodweer van precies een week geleden kwamen vijf mensen om het leven. Voor nabestaanden en voor festivalbezoekers die gewond raakten is een steunfonds opgericht. Het weer in de loop van de avond overal droog, vannacht plaatselijk mist. Morgen overdag vanuit het zuiden flinke regen en onweersbuien. En door de buien koelt het af. Na morgen een graad of 19, met vooral zaterdag veel buien.